1 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Huizenverhuursite Airbnb gaat strenger optreden tegen huurders en verhuurders die zich misdragen. Aanleiding is een Halloweenfeest bij de Amerikaanse stad San Francisco... waarbij vijf bezoekers werden doodgeschoten in een Airbnb-huis. De huurder had niet gezegd dat ze een feest zou organiseren. Het verhuurplatform belooft een speciaal feesthuisteam te gaan opzetten... en gaat de screening van reserveringen met een hoog risico verbeteren. In de hal van een metrostation in Spijkenisse is een jongen van 14 neergestoken. Hij raakte ernstig gewond, maar was wel aanspreekbaar, zegt de politie. De vermoedelijke dader is een jongen van 13, ook uit Spijkenisse. Dankzij camerabeelden en getuigenverklaringen kwam de politie hem binnen een paar uur op het spoor. Na een korte achtervolging werd de jongen opgepakt. Hij en het slachtoffer hadden ruzie gekregen en dat was uit de hand gelopen, zegt de politie. Het lijkt erop dat de werkzaamheden aan de Amsterdamse Zuidas op tijd af zullen zijn. Er ontstond afgelopen nacht wat vertraging bij de plaatsing van het 3 miljoen kilo wegende dakdeel van de nieuwe reizigerstunnel van station Amsterdam-Zuid. Dat kostte meer voorbereidingstijd dan gedacht. Vanochtend is de achterstand grotendeels ingehaald. Het spoor en de snelweg A10 moeten nu weer worden opgebouwd. Het is de bedoeling dat de megaclus maandagochtend om 5 uur klaar is. Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix van de Verenigde Staten van de tweede startrij. De Nederlanders zetten in de kwalificatie de derde tijd neer. Bottas start van Pol en Vettel van plek 2. De kans dat Verstappen de race in Austin wint lijkt klein. Nog nooit won een coureur die begon van de tweede startrij of lager. Het weer. Er trekken buien over het land, soms met veel wind. In de loop van de nacht wordt het rustiger en koelt het af tot een graad of 8. Morgen in de ochtend buien, Later op de dag trekt een groot regengebied langzaam van zuid naar noord.